Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar celstraf tegen de groep verdachten in de zaak van het zelfdodingsmiddel X. Ze maakt het voor mensen mogelijk om aan dat middel te komen. Volgens justitie zijn ze daarmee schuldig aan hulp bij zelfdoding. Middel X is een poeder dat bestaat uit allerlei giftige stoffen uit de chemische industrie. De groep verdachten deed ook mee aan huiskamergesprekken... waarbij informatie over zelfdoding werd gegeven. Dat laatste is trouwens niet strafbaar. De eerste plannen uit de voorjaarsnota zijn bekend. Het demissionaire kabinet wil onder meer een miljard euro uitgeven aan de opvang van asielzoekers. Daar is PVV-leider Wilders niet blij mee. Het is niet zo als mensen eh, meer in de armoede zitten dat er dan automatisch meer geld komt. Of als er te weinig zorg is dat er meer geld naartoe gaat. Maar bij asielzoekers is dat wel zo. Ehm, er gaat wel een miljard, eh, geloof ik. Hè. Ik geloof dat we al 7, 8 miljard eh, dit jaar uitgeven aan alles bij elkaar. Asiel en Oekraïne. Dus eh, daar zullen we wel een eh, stevig hoppertje over eh, praten. In de voorjaarsnota staat ook dat er extra geld moet naar militaire steun aan Oekraïne. De Tweede Kamer moet de plannen nog bespreken en goedkeuren. In Diergaarde Blijdorp zijn vijf geredde schildpadden overleden. De dieren spoelden afgelopen maanden aan en werden daarna opgevangen in een speciaal bassin in de dierentuin. Maar door een technische fout werd het water veel te warm. Toen een van de medewerkers daarachter kwam, waren de schildpadden al niet meer te redden. De politie gaat binnenkort drones testen die zelfstandig kunnen vliegen. Doen ze rondom de voormalige vliegbasis in Twente. Het gaat om een proef waarbij een drone voor het eerst buiten het zicht van de piloot mag vliegen. De politie wil kijken of ze met drones sneller een beeld kunnen krijgen van incidenten. Het ding kan dan beelden doorzetten waarmee de politie op afstand kan inschatten hoeveel hulp er nodig is. Het weer dan nog, vooral in het noorden en oosten zware buien, ook met onweer. Zometeen wordt het even wat droger, maar vanavond komen de buien terug. Morgen opnieuw veel regen en dan een graad of 10. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zandam en Purmerend. A9 ook Alkmaar 10 minuten extra tussen Aalsmeer en eh, knooppunt Velzen. En op eh, de A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Eemnes staat 8 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en dat levert je een half uur extra reistijd op. De N247 van Amsterdam naar Horen tussen de A10 en Broek en Waterland doet er een kwartier langer over.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 Schiphol annuleert vanmiddag en vanavond tientallen vluchten in verband met zware windstoten. In totaal komen 180 vluchten te vervallen, de meeste van KLM. Onder meer naar en vanuit Manchester, Kopenhagen, Helsinki en Montpellier. Vanwege drugshandel moet Anouar T., een neef van Ridouan Taghi, acht maanden de cel in. Hij handelde in cocaïne, zegt de rechter. Die weegt mee dat hij vorige maand al een gevangenisstraf van 26 jaar kreeg... voor zijn betrokkenheid bij de moord op advocaat Dirk Wiersum. Het weer, ook vanavond en vannacht onweersbuien. En morgen blijft het wisselvallig bij een graad of 11.